Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is teleurgesteld in de Europese NAVO-lidstaten. Dat heeft hij nog een keer gezegd tijdens een ontmoeting met NAVO-chef Rutte. Die was in Washington voor een nieuwe lijnpoging van het militaire bondgenootschap. Trump overweegt om NAVO-landen te straffen die hem niet genoeg hebben geholpen in de oorlog met Iran. Het staakt het vuur in het Midden-Oosten is wankel. Vannacht bleef het rustig. Amerika en Iran hebben elkaar niet aangevallen, merkte ook correspondent David Poort. Ja, Iran zelf ook is gestopt met het afvuren van raketten op de buurlanden, op Israël en op de golfstaten. Dus het is rustig geweest ehm, afgelopen nacht, in ieder geval hier aan de Persische Golf. Israël is niet gestopt met aanvallen op Libanon. Daarbij vielen gisteren meer dan 180 doden. Iran is daar woedend over en zegt daarom de straat van Hormuz dicht te houden voor Amerikaanse schepen en hun bondgenoten. Een kleine meevaller voor wie vandaag moet tanken. De adviesprijzen aan de pomp zijn iets lager. Een liter benzine kost ongeveer 3 cent minder en diesel zo'n 7 cent. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de benzine- en dieselprijzen flink gestegen. Parkeercontroles met scanauto's leiden elk jaar tot zo'n 500.000 onterechte boetes. Dat heeft de autoriteit persoonsgegevens berekend. De scanners die lezen de kentekens en controleren of er is betaald. Maar dat gaat geregeld mis. Zo kan een scanauto niet vaststellen of iemand aan het laden of lossen is. dat overkwam ook een pakketbezorger in Noordwijk, vertelt deze jurist. Een pakketbezorger die hier een pakket dus moest bezorgen. En in de één minuut dat hij in dat parkeervak stond... reed precies een scanauto langs die zijn kenteken scande... waardoor die man dus een parkeerbon kreeg. Die parkeerbonden zijn echt onterecht. Maar ja, aanvechten is lastig. Ook kan een scanauto niet zien of een gehandicapte kaart achter de voorruit zit. Het nog, vooral in het zuiden zon. In de rest van het land meer bewolking. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 18 tot 23 graden. Later in de middag en avond kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...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 Holding wrecks and boiling diesels, at 45 degrees. The time has come to save fair's fair, to pay the rent, to pay our share. a yonder moon. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come.